Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Binnen 100 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Volgens Roosentaal is de stap slecht voor het vredesproces. Minister Clinton uitte ook kritiek op de bouwplannen van Israël. De VS roept Israël en de Palestijnen op geen besluiten te nemen die hervatting van het vredesproces bemoeilijken. EU-buitenlandschef Ashton dringt er bij Israël op aan het bouwbesluit terug te draaien. Roosentaal sluit zich bij die oproep aan. Op een militaire basis in Sarajevo hebben 60 Nederlandse militairen gisteren een medaille ontvangen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland nam deel aan internationale vredesmissies, achtereenvolgens UNPROFOR, IFOR, SFOR en EUFOR. De buitenlandse militairen zagen toe op de naleving van het zogenoemde akkoord van Dayton, waarmee in 1995 een einde kwam aan de oorlog in Bosnië. Dat was enkele maanden na de dramatische val van Srebrenica. Bij de uitreiking van de medailles zei generaal-majoor Middendorp dat een boek wordt gesloten, maar niet vergeten. De lijfarts van Michael Jackson zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van de zanger twee jaar geleden. Dr. Conrad Murray wordt verdacht van doodslag door nalatigheid. Op de eerste procesdag in Los Angeles zei de advocaat van Murray dat Michael Jackson zelf een fatale dosis van een verdovend middel innam, zonder dat Murray in de buurt was. Volgens de aanklager had Murray moeten weten hoe slecht het met Jackson ging en had hij hem nooit toegang moeten geven tot het middel. Een Amerikaanse jury buigt zich de komende weken over de schuldvraag. Dr. Murray riskeert een celstraf van vier jaar. Het weer, op veel plaatsen mist, minima rond een graad of 11. In de loop van de ochtend breekt de zon door.